Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Is een maand geleden licht gewond geraakt bij een NAVO-bombardement. Dat zei de zoon van de verdreven en gedode dictator Muammar Gaddafi na zijn aanhouding in het zuiden van Libië. Op een foto is te zien dat Zeef een duim en twee vingers in het verband heeft. Dat die verwonding is veroorzaakt door een luchtbombardement een maand geleden was het enige wat de 39-jarige Zeef wilde zeggen. Hij is met een vliegtuig overgebracht naar de stad Zintan in het noordwesten van Libië. Zeef was al weken op de vlucht nadat zijn vader en broer vorige maand waren gedood. Het internationaal strafhof wil dat hij wordt uitgeleverd. Hoofdaanklager Moreno Ocampo gaat komende week naar Tripoli om daarover te praten. Het strafhof wil Zeef berechten voor misdaden tegen de menselijkheid de Libische overgangsraad vindt dat Gaddafi's zoon moet worden berecht in eigen land. Minister Rosenthal ziet geen enkele reden om een streep te halen door het staatsbezoek van de Turkse president Gül volgend jaar aan Nederland. Gül komt hier vieren dat Nederland en Turkije al 400 jaar betrekkingen met elkaar onderhouden. PVV-leider Wilders schreef vandaag in de Volkskrant dat er niets te vieren valt, omdat er in Turkije een islamitisch regime aan de macht is dat geen waarachtige vriend is van het Westen. Minister Rosenthal is het daar niet mee eens. In Duitsland is het Bundesliga-duel tussen Köln en Mainz voor aanvang afgelast. Dat gebeurde omdat de scheidsrechter die de wedstrijd zou leiden vannacht een zelfmoordpoging heeft gedaan. Hij werd gevonden in het hotel in Keulen waar hij de nacht voor de wedstrijd verbleef. In de Duitse voetbalwereld is geschokt gereageerd op het incident. De scheidsrechter die in Iran is geboren wordt behandeld in het ziekenhuis. Het weer, Vanavond en vannacht heeft het hele land kans op mist. Het koelt af tot min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon, maar het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bevolking, bewolking. Waar de zon doorbreekt wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten te amsterdam Oude Rijn. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal. De A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens.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 I did we go the blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey, yeah, Mr. down, love. back home communication when I'm kicking it and so to the street internet.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 See van Zandvoort, op 106.9 CFFM faccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme the same come scena su un attore per amore hai mai fatto niente solo per amore hai sfidato il vento storm você. you don't know anything Help getting tired of you Sometimes you have to look and listen You can see a lot from me Little knowledge is dangerous It's my life It's my life It's my life, my world It's my City.